Het ging om twee mannen van 29 en 44. De eerste werd eind maart al opgepakt en de ander vandaag. Het is nog niet duidelijk voor wie de wapens waren en of ze zijn gebruikt bij geweldsincidenten in Nederland. Door zware regen zijn bij overstromingen in Zuid-Afrika minstens 45 mensen omgekomen. Het gebeurde in hetzelfde gebied als drie jaar geleden. Burgers zijn boos op de overheid omdat zij te weinig hebben gedaan om de waterafvoer goed te regelen, vinden ze. Het blijft nog tot aankomend weekend regen in het gebied. De Groningse gemeente Old Amt gaat extra vluchtelingen opvangen om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten tot 180 vluchtelingen kunnen terecht in Winschoten. Daarvan zijn een groot deel alleenstaande minderjarigen. En een kledingontwerper uit Apeldoorn heeft een lijn gemaakt speciaal voor mensen met een visuele beperking. In braille staan de eigenschappen van het kledingstuk eh, geschreven. Bijvoorbeeld de kleur en de maat aan de binnenkant. En de kledingstukken hebben allemaal iets extra's, zegt deze klant. Echt heel leuk. Ik hou sowieso heel erg van voelen overal aan. Ik heb nu zelf ook hier een kantje bijvoorbeeld. En steentjes op mijn truitje. En daar probeer ik altijd wel op te letten. Omdat het gewoon heel fijn is om te weten wat je precies draagt. En ja, ik word er gewoon nu al helemaal hebberig van hoor. Dat ik denk, wat mooi dat het kan. De ontwerper heeft het doel om in veel meer kledingwinkels aandacht te hebben voor de blinden en slechtzienden. Het weer, het is droog vanavond en vannacht. Morgen vroeg in het westen kans op een bui. In de middag ook af en toe een zonnetje. Dan tussen de 15 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 We begonnen de uitzending met de tenorsaxofoon van Stan Getz. Eh, een opname van een eh, dubbel cd, de Stockholm Concerts. Eh, live opgenomen in het Södra Theater in Stockholm op 18 februari 1983. Verderop op dit concert wordt Stan ook nog bijgestaan door Chad Baker... maar die was op dit nummer even niet te horen. Jim McNeely op piano, George Ross op bas en Victor Lewis op drums. Zoals ik eh, op onze Facebookpagina al aankondigde... Eh, het programma van vandaag staat weer een bepaald instrument eh, centraal... en wel de vibrafoon. De vibrafoon, lid van de slagwerkfamilie... Daar wordt de vibrafoon ingedeeld. En eh, ik heb een eh, keuze kunnen maken uit mijn collectie. En we komen vandaag elf verschillende vibrafonisten tegen. Met een hoofdrol voor eh, een Nederlands kanjer op dit gebied. Namelijk Frits Landersbergen. Die komt ook een aantal keren voorbij. een andere icoon op de vibrafoon is natuurlijk Lionel Hampton. bekend vanuit, voor de oudere luisteraars vanaf de 50 jaren... met zijn concerten in het concertgebouw... waar de tent zowat, zowat werd afgebroken. Ik heb een opname klaarstaan van Lionel... begeleid door Hank Jones op piano... George Duvivier op bas en Oliver Jackson op drums. Het is een opname uit 1977, 11 november. Eh, Lionel Hampton, luistert naar... I'll never be the same. Lionel Hampton. I'll never be the same. Uh, vanmiddag om half drie is het weer uh, Jazz in de Krocht. En wel met eh, Michael Varenkamp Quartet... die een, zoals de titel luidt... Celebrating the Music of Louis Armstrong. Ik heb van Hans Rijmers begrepen dat er nog een paar plekjes vrij zijn... Het is goed bezet, maar er zijn voor de liefhebbers nog wel een paar plekjes over. Dus degenen die nog niks op hun agenda hadden staan... vanmiddag half drie in de krocht Michael Varenkamp. Nou, en als we het over eh, Celebrating the Music of Louis Armstrong hebben... dat moet eh, de meester zelf natuurlijk ook even gedraaid worden. Ik heb een eh, opname van een verzamelaar. en ja, het is een, een echte standaard uit de klassieke jazz van de dertiger jaren. Eh, Louis Armstrong met St.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 So the boys will know that I died standing by. <laughs> Ja, Good Old Louis Armstrong. Prachtige uitvoering van St. James Infirmary. En ik zag net op eh, Facebook eh, Hans Rijmers posten... dat er nog tien kaarten beschikbaar zijn voor eh, vanmiddag... Michael Varenkamp Celebrating the Music of Louis Armstrong. tijd voor weer de vibrafoon. En wel Frits Landersbergen. Frits die eh, sinds kort ook verbonden is aan de Dutch Swing College Band als drummer. En daarmee heel succesvol door Nederland toert. Eh, komt ook hier in eh, de buurt van Zandvoort, Haarlem en de regio. Dus zeker aanleiding als die hier in de buurt is om zo'n concert te bezoeken. Maar Frits is natuurlijk ook een begenadigd vibrafonist. en heeft met ja, echt de hele wereld, de hele jazzwereld gespeeld. Zowel als drummer als vibrafonist. Ik herinner me nog een opname van heel lang geleden eh, op tv... waar hij samen met eh, de beroemde Mill Jackson... die we later dit programma draaien, speelt. Maar nu gaan we naar Frits Solo luisteren. Dan kunt u eens horen hoe fantastisch dat uh, vibrafoon-instrument is. Het is een opname van de cd De Doelen Sessions uitgebracht op Leo Music in december 2007... gaat u luisteren naar deze prachtige solo-uitvoering op vibrafoon door Frits van Stardust. interpretatie van Stardust door Frits Landersberg op vibrafoon. Eh, tijd voor wat zang. Anita O'D. Van de cd Pick Yourself Up with Anita O'Day. Een opname uit eh, december 56, gemaakt in Los Angeles. Eh, gaan we luisteren naar Anita, met begeleid door Harry Addison op trompet. En weer een vibrafonist, Larry Bunker Joe Mondragon, bass en Alvin Stoller, drums. Eh, Larry Bunker, een vibrafonist en zoals ik eh, al zei vaak ook drummer daarbij, hij ook. Uh, heeft veel met het Bill Evans trio gespeeld in de midden van de zestiger jaren. En hij heeft ook op een verwant instrument, de timpani, gespeeld zelfs met de Los Angeles Philharmonic Orchestra. Maar hier begeleidt hij Anita O'Day met I Used To Be Colorblind. colorblind, but I met you, and now I find there's green in the grass, there's gold in the moon, there's blue in the skies. That semicircle that was always hanging about is not a storm cloud it's a rainbow. You brought the colors out. Believe me, it's really true. Till I met you, I never knew a setting sun could paint such beautiful skies. lovely colors. And the big surprise is the red in your cheeks, the gold in your hair, the blue in your eyes. the colors out. Believe me, it's really true. Till I met you, I never knew a setting sun could paint such beautiful skies. I never knew there were such The gold in your hair, the blue in your eyes. En dat was Anita O'Day met I Used To Be Colorblind. En u hoorde een mooie solo van Larry Bunker op vibrafoon. Eh, even naar wat anders dan uh, vibrafoon en wel het Dave Brubeck Quartet. Een opname uit eh, februari 1960 van de LP eh, Place Music from West Side Story and... Puntje, puntje. Een eh, prachtige LP-cd van het Dave Brubeck Quartet... met Dave natuurlijk op piano, Paul Desmond op alt... Gene Wright bas en Joe Morello drums. Vanuit de West Side Story luisteren we naar Somewhere. naar de mooie klanken van eh, Paul Desmond op alt. Eh, een eh, andere saxofoonplayer, maar in dit geval tenor Sonny Rollins. van de CD Aragon 1951-1956. Een verzamelaar met diverse bezettingen waarin Sonny Rollins meespeelde. hier speelt hij mee met het Maas Davis Quintet. Met Maas natuurlijk op trompet, Sonny op tenor, Horace Silver piano, Percy Bath en Kenny Clark drums. Dus een topbezetting. Uh, we gaan luisteren naar Doxy. nummer van het Miles Davis Quintet... met de typische klank zoals Miles in de eind jaren 50 eh, speelde. Daarna heeft hij zich doorontwikkeld en uh, hoorde je een hoop nieuwe stijlen. Maar dit is eh, dat prachtige prachtige ensemblespel wat hij met zijn quintet eind jaren 50 speelde. dan heb ik nu klaarstaan wederom Frits Landersbergen... Eh, met eh, een opname uit de cd Louis van Dijk en Cor Bakker. Eh, Cor Bakker die nog verleden week te beluisteren was met V. Klaas in De Krocht. En Louis en Cor worden naast Frits op vibrafoon begeleid door Edwin Corzilius die ook vanmiddag op bas te horen is in De Krocht met Michael Varenkamp... en Jeroen de Rijk op percussie. We gaan luisteren naar 2, 4, 3. Thank you. Ja, dat was uh, eh, Corbakker Louis van Dijk... met eh, heel duidelijk aanwezig eh, Frits Landersbergen op vibrafoon. deze maand, en wel om precies te zijn op 29 april... was het 100 jaar geleden dat Toets Tielemans werd geboren. natuurlijk een rijke jazzcarrière gehad. En ik wil hem dan ook even eren door een solonummer van hem laten horen. En deze keer niet op uh, mondharmonica, maar op zijn eh, eh, in eerste instantie hoofdinstrument, de gitaar. Het is een live opname van het North Sea Jazz Festival, toen nog in Den Haag, op 31-7-1980. een compositie van Duke Ellington, we kennen het denk ik allemaal, The Mooch. graduation rings One lovely yesterday Time was when we wrote love letters in the sand And lingered over our coffee and Dreaming the time away Picnics and hay rides and midwinter sleigh rides and never apart in the country and there's more than one tree on which I've a place in your heart. Darling, every tomorrow will be complete if all our moments are half as sweet as all our time was then. Dat was Anne Burton. En u hoorde ook nog Ak van Rooyen solo op trompet. Eh, we gaan weer naar het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur. En dat eh, is een ander jazz-icoon, Milt Jackson. Milt Jackson, eh, natuurlijk heel erg bekend van zijn lidmaatschap van het Modern Jazz Quartet waarbij ze eh, in de 50 jaren een nieuw idioom introduceerde. Cool jazz, haast eh, concertmuziek. Maar hij begon als bebop-player, dus hij was eh, ontzettend veelzijdig, uh, Mil Jackson. In 1999 overleden, hij werd 76 jaar. Even kijken, klopt dat? Ja, hij werd 76 jaar. En ik heb hier een eh, nummer klaar liggen van een cd uit 1981. Uh, eh, en de cd heet Ain't But A Few Of Us Left. Waar Mill Jackson op vibrafoon wordt eh, begeleid door Oscar Peterson op piano... Ray Brown op bas en Grady Tate op drums. Dus echt een topbezetting. we gaan luisteren tot aan het nieuws van 11 uur naar What Am I Here For...